Laten we het anders doen. Het is niet te laat. Wacht voor je gaat. Je moet weten. Ik zoek naar je hart. Zolang ik nog leef. Wel is al je tijd aan een ander besteed zoek naar je ziel. ga voor jou door het vuur. Ik verander voor jou, omdat ik zo van je hou. artistic Can we make these flames go higher. Talking about head now, head now, head now, head now. I go, I go, I ne. Chucking more fina, I na Chucking more fina, ne.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 Q Music. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. het Foute Uur. en de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. Tentación. Tu cuerpo mami es pura tentación. Yeah. Fout en nieuw. forever. I know no matter what.